Straks van 2 tot 4 kun je luisteren naar Donderslag, het programma van Rogier van Diesveld. Van 4 tot 6 bezorgt Arwin 2 uur muzikale gezelligheid. Van 6 tot 8 is Barry er weer met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greeuw. Van 10 tot middernacht is G-Style in de studio met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. fall in November when you enter into my life. smile and shining your light.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 so let's go. De daverende donderdag ga ik de donderdisc bekendmaken. Vandaag is de donderdisc de hele daverende donderdag van Van Orly en heet Somebody Hold Me. De donderdisc. Dit is de donderdisc van de Radio 501 Daverende Donderdag. de donder some ordinary heartache that can be healed.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 me Tell me that you love me and stop driving me mad. Because I need your love so bad. Oh, I need a soft voice, a soft baby, voice. that'll talk to me, at, talk night. To me at night. And don't you worry don't about it, baby. five. Please listen to my plea. Listen to my plea. Bring it on home. show op de radio? Dat is de Arwin en Tobit Show. De qua jongens van de vrijdagavond. De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft berg je dan maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn. Toegang is gratis. Tweede ik weet niet waar jullie op wachten, maar uh, hier gebeurt niks meer. Geld terug! De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. West-Friesland. Dit is Radio 501.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 Dit is het openingsuur van de Daverende Donderdag en het duurt tot 2 uur. Van 2 tot 4 is Rogier van Liesveld te horen. Vanuit Studio 11 brengt hij zijn programma Donderslag. Van 4 tot 6 kun je luisteren naar Arwin met 2 uur toffe radio. Van 6 tot 8 komende reggae-liefhebbers aan bod. Dan kunnen jullie luisteren naar Barry met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 is het de beurt aan Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501, oftewel Indie 501. Vanaf 10 uur eh, vanavond tot middernacht kunnen de hiphoppers en rappers weer terecht bij Geluid uit de Bunker. En dat is een programma van G-Style. Dus uh, reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 Daverende Donderdag. The harbor's misty in the morning, low Oh, how I miss December. The penny opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you, sharing our morning sun. Winter in America is cold, and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. But I wish I was there with you, sharing our morning sun.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 Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501 en hij is in je radio tot 10 uur. Na Indie 501 is G-Style in de studio met zijn programma Geluid uit de Bunker. Hij is er van 10 uur tot middernacht. Meer informatie kun je vinden op www.radio501.nl of via e-mail studio.radio501.nl want, honey. But girl, tell the truth, don't come around. Please don't say I don't want none. I gotta believe, I got to see. Come on up and I will stay. You gotta say it's true, gotta walk through and you wanna believe me. some more. Stop digging around, babe. I wanna see your eyes beneath the skies. I wanna see stars, girl. Stop, don't talk to me.